Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De noodopvang voor asielzoekers in Nederland is mensonwaardig. Dat zeggen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsvrouw. Het is het zoveelste kritische rapport over de asielopvang in een jaar tijd. Bij noodopvang worden asielzoekers ondergebracht op tijdelijke locaties... zoals evenementenhallen om te voorkomen dat ze op straat moeten slapen. Maar ruim 23.000 mensen verblijven inmiddels al maanden op dat soort locaties... waarvan ook het COA erkent dat de voorzieningen onder de maat zijn. De Russische president Poetin heeft gisteravond in een televisietoespraak opnieuw uitgehaald naar de leiders van de Wagner-groep en noemde hen verraders, vijanden en neonazies die de Russische samenleving willen vernietigen. Volgens Poetin wisten ze dat de muiterij van zaterdag een kansloze missie was. Tegelijkertijd prees Poetin de Wagnerleden die hadden besloten om te keren. Daarmee werd volgens hem een bloedbad voorkomen. Een belastende geluidsopname van Donald Trump is uitgelekt. In de opname zegt de Amerikaanse oud-president dat hij geheime documenten in handen heeft die nog niet zijn vrijgegeven. Het geluidsfragment is uitgezonden door CNN. Delen van de opname worden geciteerd in de federale aanklacht tegen Trump... voor het achterhouden van geheime documenten na het einde van zijn presidentschap. Volgens de aanklager heeft Trump in het gesprek onder meer zeer geheime documenten over het Iraanse kernwapenprogramma getoond. Trump ontkent dat. De man die zondag van de bodem van de Zuiderplas in Den Bosch werd gehaald... is gisteren in het ziekenhuis overleden, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer is een man van 21 die verbleef in een asielzoekerscentrum in Schijndel. Duikers vonden het slachtoffer na ruim een half uur zoeken. Hij werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Het weer, vanochtend wat losse buien in het noordoosten van het land. Verder geregeld zon. Later op de dag meer wolken en vanuit het westen kans op regen.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 Het is het zoveelste kritische rapport over de asielopvang in een jaar tijd. De Russische president Poetin heeft de piloten geëerd... die zijn omgekomen bij de muiterij van afgelopen weekend. Daarmee bevestigt hij eerdere berichten dat verschillende Russische vliegtuigen... door de Wagner-huurlingen zijn neergehaald. een belastende geluidsopname van Donald Trump is uitgelekt. In de opname zegt de Amerikaanse oud-president dat hij geheime documenten in handen heeft... die nog niet zijn vrijgegeven. Het weer, vanochtend wat losse buien in het noordoosten van het land. Verder geregeld zon.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 want de bladeren verdorden haven't, haven't a doubt not I don't feel the right. If you don't look out, are you suffer their right? The heroes, the heroes return, and the royalty attend, while the angel learn The OT and yours, that high. The OT and yours, that high. The pain soon comes when the crisis is war. The mediocre comes and the loses. Ah, ah. The heroes return and the riots attend while the angel learn that the pain never in the city in Jetland. That the pain never in the heroes return and the riots attend while the angel learn that the pain side one. Right side one on side. It had to, be it had to be done. It's a pity, a pity man line.